Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Kaag heeft in de Tweede Kamer nog eens gezegd dat het kabinet meer Afghanen wil opvangen die gevaar lopen. Dus niet alleen tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt, maar ook chauffeurs, beveiligers, journalisten en mensenrechtenactivisten. Wij willen geen mensen achterlaten die in gevaar komen omdat ze voor Nederland met ons of voor ons hebben gewerkt. Ik moet wel de winstwaarschuwing geven die ik gisteren ook heb afgegeven. De situatie ter plekke is onoverzichtelijk. Vanuit Afghanistan vertrok vandaag trouwens wel een transportvliegtuig van Defensie met 35 Nederlanders aan boord en ook wat Belgen, Duitsers en Britten. Ging niet richting Nederland, ging naar Georgië die vlucht. De daling van coronabesmettingen is voorbij. Vandaag meldt het RIVM 2800 nieuwe gevallen, 500 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen wel minder patiënten met corona, 686 nu. Het is tijd dat er knopen worden doorgehakt in de formatie, zeggen CDA en de ChristenUnie. Vijf maanden na de verkiezingen zitten partijen nog steeds niet rond de tafel om concrete plannen te maken voor een nieuw kabinet. ChristenUnie-leider Segers zei gisteren al dat hij er een beetje klaar mee is. En dat zegt hij vandaag weer. weet je, de keuzes moeten worden gemaakt door VVD en D66. Zij hebben een stuk geschreven, zij moeten keuzes maken. Het is aan hen. Ik zal binnen een paar vragen beantwoorden, eh, horen wat daar verder nog eh, gedeeld wordt. Eh, en dat is het. Volgens VVD-leider Rutte komt er binnen enkele dagen duidelijkheid... over welke partijen verder praten over een regeerakkoord. En een vader uit Ruurlo is een actie begonnen tegen de rekenmachines... die ouders verplicht elk jaar opnieuw voor hun kinderen op school moeten kopen. Zo'n grafische rekenmachine kost ruim 100 euro... en toen hij voor zijn vierde kind weer een nieuwe moest aanschaffen... was hij er klaar mee en schreef een brief aan de Tweede Kamer. Er is dus kennelijk sprake van een eh, ontwikkeling in die machines. Nou, ik vind dat complete humbug... Maar er wordt dus gezegd dat er elke keer dat er weer een nieuw feature aan toegevoegd wordt. En dat daarom eh, het apparaat van het jaar daarvoor niet meer geldt. Daar word je toe verplicht omdat je anders geen examen kan doen. De meerderheid van de Tweede Kamer geeft hem gelijk en heeft demissionair minister Slop gevraagd om er eens dus kritisch naar te kijken. Het weer. Ook morgen is er weer veel bewolking en vallen de buien. Het is nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Het wordt een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat een van de weinige files tussen Badhoevedorp en Knopend Velzen 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden.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 Vanmiddag kon een toestel met 35 Nederlanders vertrekken naar Georgië. Sinds de staatsgreep in Myanmar ruim een half jaar geleden... zijn bij protesten inmiddels meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Dat stelt een organisatie van voormalig politiek gevangenen in Myanmar. En bij het RIVM zijn tot vanochtend ruim 2800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 500 meer dan gisteren. Het weer, het is bewolkt. In het zuidoosten kan een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Alors on...